en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bosbranden hebben verwoestingen aangericht in de Australische deelstaat Victoria. De branden woeden vooral in de kustregio waar verschillende bekende surfstranden zijn. Zeker 53 huizen zijn in vlammen opgegaan en duizenden bewoners zijn geëvacueerd. De Great Ocean Road, een beroemde kustweg die populair is bij toeristen, is voor een groot deel afgesloten. De meeste bosbranden zijn inmiddels onder controle. De brandweer in Victoria heeft goede hoop dat het gaat regenen en dat de branden daardoor niet meer oplaaien. In heel Frankrijk worden de kerken met kerst extra bewaakt. In het hele land werden gisteren 2500 extra agenten ingezet. Bij de Notre-Dame in Parijs ontstonden lange rijen doordat de tassen van bezoekers werden gecontroleerd. In Lens had een plaatselijke moslimorganisatie het op zich genomen een kerk symbolisch te beschermen. Een Franse journalist moet China verlaten. Ze had vorige maand voor een Frans weekblad een kritisch artikel geschreven over de behandeling van Oeigoeren. Ze suggereerde daarin dat China de aanslagen in Parijs als excuus gebruikt om de islamitische Oeigoeren te onderdrukken. De Chinese autoriteiten hebben haar perskaart en het visum niet verlengd, wat betekent dat ze voor 1 januari uit China moet zijn vertrokken. Een topman van een Amerikaanse supermarktketen werkt voor het 40ste jaar op rij met kerst. Hij doet dat uit solidariteit met zijn personeel. De keten Quick Check heeft 140 winkels in de staten New York en New Jersey. De meeste zijn dag en nacht open en dus ook met kerst. Topman Mike Murphy vindt daarom al 40 jaar dat hij ook met kerst zijn gezicht moet laten zien. Dit jaar deed hij dat bij een winkel in Mount Arlington, waar hij vijf uur lang koffie serveerde en schoonmaakte. Dat is langer dan zijn medewerkers, die met kerst maar vier uur hoeven te werken. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima rond 11 graden.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 but I can tell you where. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.